de beste zijn van Europa. Deze week is die dan van Shakira Waka Waka, It's Time for Africa. En morgen is voor Nederland weer Time in Africa. Half twee is de aftrap tegen de Japanners. Heel Nederland loopt er alweer warm voor. Het wordt één groot feest denk ik ook weer in het dorp. Het enige wat ik nog ga zeggen, volgende week heb ik weer een hele nieuwe hitlijst voor je klaarstaan. Of waar dan ook weer bovenaan staat, dat hoor je dan pas.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 Hij ziet meer in een coalitie van VVD, CDA en PvdA. Rutte is nu bij Rosentaal, maar wilde vooraf niets zeggen. De PvdA, GroenLinks en D66 pleiten juist wel voor Paas Plus. Na zijn gesprek met Rosentaal zei D66-leider Pechtel dat deze Paas Plus-combinatie past bij deze tijd... Eerder vandaag sprak ook PvdA-leider Cohen zijn voorkeur uit voor Paas Plus. Bij het CDA gaat een commissie aan de gang die de situatie in de partij onderzoekt. Ze moet niet alleen de laatste verkiezingsnederlaag onder de loep nemen... maar ook de positie van de Christen-Democraten in de samenleving. De commissie gaat onder andere met kiezers praten... zowel met mensen die het CDA hebben gestemd als met mensen die dat niet hebben gedaan. De gemeente Venray gaat parkeerboetes van Polen en Duitsers in hun thuisland innen. De Limburgse gemeente heeft nog 59.000 euro te goed uitgedeeld in 700 boetes. Venray heeft een incassobureau in de arm genomen dat met een dwangbevel het geld kan opeisen. De gemeente hoopt dat de actie ook een preventieve werking heeft. De Portugese schrijver en Nobelprijswinnaar José Saramago is overleden. Hij is volgens een uitgever vandaag thuis gestorven op het Canarische eiland Lanzarote. Saramago kreeg in 1998 de Nobelprijs voor de literatuur. In Nederland zijn ruim 30 boeken van hem vertaald, waaronder De Stad der Blinden, alle namen en memoriaal van het klooster. José Saramago was 87 jaar. Op het WK voetbal in Zuid-Afrika heeft Servië met 1-0 gewonnen van Duitsland. Na ruim een half uur werd de Duitse spit Klose met twee keer geel van het veld gestuurd. Kort daarna kwamen de Serviërs op voorsprong. In de tweede helft stopte de Servische keeper een Duitse strafschop. Het weer vanavond bewolkt en in het zuiden nog wat lichte regen.